Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. VS begrijpt dat Israël zich moet kunnen verdedigen tegen de nucleaire dreiging van Iran. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu na afloop van een overleg met president Obama in Washington. Hun gesprek ging vooral over het Iraanse atoomprogramma. Israël zegt dat Iran werkt aan een atoombom. Israëlische kabinetsleden hebben de afgelopen tijd openlijk gezinspeeld op een aanval op nucleaire installaties in Iran. President Obama zei vandaag dat hij nog ruimte ziet voor een diplomatieke oplossing. In Rusland zijn honderden mensen opgepakt die meededen aan een protest tegen de regering. In Moskou, Sint-Petersburg en andere steden protesteerden vele duizenden mensen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Premier Poetin won die verkiezingen met meer dan 63% van de stemmen. Volgens de demonstranten is tijdens de verkiezingen op grote schaal gefraudeerd. De G8-top in mei wordt niet in Chicago gehouden, maar in Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Vorig jaar meldde het Witte Huis nog dat Obama de top op 18 en 19 mei zou houden in Chicago, waar hij vandaan komt. Er is niet bekendgemaakt wat de reden is van de verplaatsing, maar Obama nodigt zijn collega regeringsleiders in Camp David uit om een vlotte discussie mogelijk te maken. Op de jaarlijkse conferentie van de G8 is de economische crisis waarschijnlijk het belangrijkste gespreksonderwerp. De G8-landen zijn de VS, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Japan en Rusland. In Friesland is een helikopter van de luchtmacht de afgelopen avond beschenen met een laserpen. De reddingshelikopter hield een trainingsvlucht toen hij boven Sint-Anna-parochie drie keer werd beschenen, zegt de luchtmacht. De politie en de marechaussee doen onderzoek. Volgens een woordvoerder gebeurt het steeds vaker dat luchtmachttoestellen worden beschenen met een laserpen. Het weer droog met vooral in het noorden en oosten opklaringen.